Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het stadion van de Graafschap zijn vannacht journalisten belaagd door supporters. Er waren zo'n 200 fans naar het stadion gekomen om hun club een hart onder de riem te steken. De Graafschap had kunnen promoveren, maar de club speelde gelijk tegen Jong Ajax. Supporters staken vuurwerk af en belaagden daarna aanwezige media. Een fotojournalist raakte volgens het ANP gewond aan zijn hand. Bij rellen met de Israëlische politie zijn 163 Palestijnen gewond geraakt. Dat meldt hulporganisatie De Rode Halve Maan. Volgens Israël raakten ook zes agenten gewond. Na het laatste vrijdaggebed voor de Ramadan begon een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Demonstranten keerden zich tegen de politie. Agenten grepen in met waterkanonnen en rubberkogels. Reizigers die in Nederland terugkomen vanuit Finland, van het Portugese vasteland... en bepaalde Spaanse en Griekse eilanden hoeven niet meer in quarantaine. Ook hoeven ze zich niet meer te laten testen. Deze gebieden gelden niet meer als hoog risicogebied. Het reisadvies voor Europa blijft wel op oranje... en de betreffende landen houden hun reisbeperkingen voor Nederlanders. De politie heeft een man van 21 uit Amsterdam opgepakt... voor een serie explosies in Rotterdam afgelopen week... Dat gebeurde bij Feyenoord cafés en in portieken. Bij de explosies vielen geen gewonden, maar de schade was groot. In de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro zijn vannacht nog eens drie lichamen gevonden... na de bloedige politieactie van donderdag. Daarmee is het dodental opgelopen tot 28. De actie was gericht tegen drugsgeweld, maar er stond een vuurgevecht dat uitliep op een bloedbad. Volgens de Verenigde Naties heeft de Braziliaanse politie onnodig geweld gebruikt. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de middag valt er dan regen. Het wordt een graad of 14. Morgen meer zon en hogere temperaturen. Het wordt maximaal 26 graden, maar er vallen nog wel buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag zorgt een auto met pech voor een kwartier tijdverlies... tussen afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout.